Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 30 augustus 2012 en dit is aflevering 124 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Donderslag zomereditie 2012. Vorige week hadden wij Rio de Janeiro centraal staan in het programma en deze zomer zal er in iedere zomereditie van Donderslag een stad centraal staan. En vandaag in deze laatste zomereditie van Donderslag is het de beurt aan Londen. En als je erheen zou willen, dan heb ik in deze donderslag stedentips voor Londen. En dan heb ik speciaal ook eh, voor de buitenlandse luisteraars deze stedentips in het Engels. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste rubrieken. Alleen tijdens deze zomeredities 2012 zijn de rubrieken Wat gaan we eten en de agenda komen te vervallen. Dat even voor de luisteraars die het nog niet weten, omdat zij misschien net terug zijn van de zomervakantie of eh, van een andere leuke verre reis naar de zon of gewoon kamperen in Nederland. Dat kan natuurlijk ook. Eh, natuurlijk ga ik in deze laatste donderslag zomereditie om ongeveer tien over twee bellen met Rob Rikaar. Dan is hij eh, er weer en dan is het weer tijd voor een tip van de sluier. En dan heb ik eh, het ook vandaag weer over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. En deze mooie zomer van 2012 zonder onze radiocolumnist Theo Verriet kan ik mij eh, vandaag ook natuurlijk niet voorstellen. En onze vaste columnist is er straks met zijn blabla blog om half drie. En zit volgens mij al met factor 40 op zijn hoofd achter de microfoon te oefenen. Maar je hoort hem straks pas. Half drie dus, dan hoor je Theo Verriet kun je mij eh, e-mailen? Ja, dat kan. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail dan naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd En eh, voor de rest kan je alle informatie vinden op wwwradio Het wordt tijd voor muziek, zoals in iedere eh, donderslag tijd voor muziek wordt. Dit keer London Town natuurlijk van Paul McCartney. Walking down the sidewalk walk on a purple afternoon. I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, toot, toot, toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town. zomerritje van dit jaar. Zazie. En het nummer heet Turn En dan gaat het over de radio. En ze zegt eigenlijk, de radio, zet me aan. Radio 501 natuurlijk. over twee. Ik heb Rob Rika weer aan de telefoon. Hij is er aan de andere kant. Goedemiddag Rob, hartelijk welkom. Goedemiddag. We zijn een beetje aan het eind van de zomeredities. Eh, straks gaan we de nazomeredities doen in september. Dit is de laatste donderslag van augustus van 2012. En ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd naar wat voor platenkeuze je vandaag hebt. En uh, zoals gewoonlijk altijd even een tipje van de sluier natuurlijk. Ja, ik heb, eh, ik heb ik heb besloten oh. om eh, nog even in hetzelfde eh, tijdspan te blijven eh, met de muziek. Dus bedoelt nederpop nog steeds, hè? Hebben we nee, nee niet, oh. het is niet, nu niet meer nederpop, maar het is wel hetzelfde tijdspan. Oké. Qua jaren. Mhm, ja, dat snap ik. Ehm, is het, eh, het hoeft dan niet Nederlands te zijn als je het niet meer over nederpop hebt. Het is ook niet het Nederlands. Oh. En het is Engels. Het is Engelstalig. Eh, ook dat nog. En het is ook uit Engeland dus. UK is het eh, rock uit UK. Dit kan dus uh, Wales, Schotland, Engeland, zelfs Australië natuurlijk, hè? Of niet? Valt het niet meer onder de UK? Nee, nee, nee, nee, nee. Falklandeilanden, dat wel. Ja, dat weet ik niet. De Falklands. Ja, dat valt onder de UK. oké. Ja, nou Oké, nee, dat is weer wat anders. Oké, dit is UK. UK, oké. Nee, UK. Eh, nee, UK. Zeg, ehm, in 1972 een hit, nog een keer gereleased in 1976 en nog een keer gereleased in 1983. Dus ik zou zeggen, google ze en dan hoor ik straks wel welke plaat het geworden is. Eh, nog één vraag. Is het een groep of is het een soloartiest? Ja, het dat klopt. Oké. Nou, eh, moet je luisteren. Je hebt eh, wel eens gehoord van Procol Harum? Ja. Ja. Die kwam eh, ook uit de UK, toch? ja, en die hadden een, een hit en die heette Salty Dog. Ja, dat, dat weet ik van... dat klopt, die ken ik wel. Oké, die gaan we dus niet draaien. Maar wel, maar wel Sugro met nul Cozy Blue. Dankjewel. En dat is namelijk de Italiaanse versie van Salty Dog. Oh, eh, ik, nou, weet namelijk, ik weet namelijk dat de, eh, de dames op de camping in Italië dit heerlijke muziek vonden. Dus voor alle dames die nou zitten te luisteren. Sugro Nel Cozy Blue. En dan spreek ik je straks weer. Ja, dit is dus helemaal niet voor mij begrepen. Ja, een, beetje wel. Dag. Dag. In la frase che incendia un bosco in testa a me. La frase che ho in testa è e allora la baciamo. resta la frase che fa la tempesta in testa a me. E se la neve non farà meeste mensen weten het nog niet, maar Robert Cray heeft een nieuw album. Coming Home heet dit nummer. As her car pulls out the driveway And she don't wave goodbye Her last words echo in my mind Listen honey, I gotta get away standing here watching her tail lights as if there's some kind of sign fading into a memory I just got tired of trying so long I hate to see you go so I save my tears for later on down the road get a letter, a picture of a room in some hotel, sitting framed up on the table, a picture I know so well. You've painted yourself into a corner. Now you're trying to paint something new. and your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? still set the table. Still set it for you and me. It's become a habit. My own personal make believe. save my slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio We gaan naar Charlie Cruz in The Last Souls. Eh, het nummer heet The Last Warrior en komt van het album The Last Warrior. hier de stem van Sanne Hans van Miss Montreal en je luistert nu naar Radio 501. We gaan even naar Trigger Finger, het mooie nummer I Follow Rivers. van Theo Verriet. Blablablog.nl, zomereditie 2012. Blijkt. Als ik moe van het harde werken, s'avonds laat naar huis fiets, erger ik me kapot aan al die toeristen die zelfmoord willen plegen door voor mijn fiets te springen. Dat is althans het eerste wat in me opkomt als ik terugdenk aan de afgelopen zomer. De werkelijkheid is natuurlijk net even anders. Ik fiets weliswaar naar huis, maar zorg er meestal voor niet echt heel erg moeten te zijn. En s'avonds laat is het eigenlijk maar zelden. Meer laat in de middag. Maar die toeristen, dat blijft moeilijk. Ik erger me echt wel rot. Ze kijken niet links, maar wel rechts. Of nee, ze kijken helemaal niet, maar lopen stoned door de stad te dwalen. Ze fotograferen me tot ik sterretjes zie van de lichtflitsen en ze veroorzaken opstoppingen op elk kruispunt. Het is om gek van te worden. Ik vreet mezelf bijna op van ergernis. Maar helemaal eerlijk is dat eigenlijk niet. Ik ben gewoon jaloers. Ik had ook wel die toerist willen zijn die een nieuwe stad ontdekt. Die op elke hoek van elke straat verrast wordt door wat hij daar ontdekt. Ik had ook wel mijn geheugenkaartje vol willen flitsen met foto's van locals die zoiets raars doen als in een pak op een fiets zitten. Ik had ook wel stonkt door enge steegjes willen sluipen en smiddags nog last willen hebben van een kater. Ik ben aan vakantie toe, blijkt. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Een tijd hebben we al niets meer van hem vernomen en dan heb ik het over Jimmy Sommerfield ooit de liedzanger van Bronski Beat. Zijn hoge stem heeft hij nog steeds, althans in You Make Me Feel Mighty Real. En heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Radio Oké. Die man die... Uh... Welke man? Die man die staat bij een zwembad. Met, samen met die andere man. En dan zegt die Uh... Ik kan met mijn lul voelen hoe warm het water is. En uh, hij steekt zijn lul in het zwembad. En dan zegt hij volgens mij 18,5 graad. Dan zegt die andere man, eh, hoe kun je dat nou? Hoe kun je dat nou weten? Ja. Dat ja, net, dat ken jij ook. Je steekt gewoon de lul en je voelt zelf hoe warm het is. Of een thermometer. Een thermometer. Ja. ja. En, eh, een thermometer. Dus die andere man, die, die, steekt zijn lul in de zwembad. Ja. <laughs> en die andere zegt, daar nou, voel je wat. Hij zegt, nou, hoe warm of koud het is, weet ik niet, maar het is hier 2,5 meter diep. het, je? Begrijp het wel? Nee, nog één. Mooi voor de verhaal, man. Had u nog één? Ja, dat is leuk. ik heb nog één. Nog één, jongens, er komt nog één. Ja. Er loopt een, eh, loopt een hoer. Met, uh, met één been. Ja loopt op in je vuilnisbelt ja. rond te scharrelen. Ja. En uh, eh, je hebt een snotneus, dat het snop draait, zo, van je gezicht af, over de borsten, zo richting de kut. Dus dan gaat zij op een gegeven moment, komt ze bij een, een verfblik. Verfblik? Met een verfblik, met gele verf. Ja. Ja. Het als je gaat met een kut op dat verfblik zitten. Uitgebreid. Haal die microfoon weg. Haal hem weg, die microfoon. Haal hem weg, die microfoon. Zij zit met die kut op die... Nee. Het was gewoon die... Ik ging gewoon eh, op dit podium die mop, weet je wel, van het... Uh, die heb jij mij nog verteld. Van die man met zijn lul in het water, weet je wel, eerst. Ja. Ja, 2,5 meter, ja. nou, zo heb ik het gezegd. Ja. Nou ja, toen die hoer met dat ene been op die vuilnisbelt... Ja, nou, dat, dat, ging dan te ver of zoiets. Begrijp het ook niet. Nee, maar ik was, ik was pas bij dat ze met dat kut op dit gele verfvlek ging zitten. wel, nee, dat was ik nog helemaal niet. Nee, dan had ik het nog wel begrepen. Ja. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. is Radio 501. Is Radio 501. Tijd voor Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. En dat is een nummer van Bob Dylan. Ik heb het origineel al een keer gedraaid van Bob Dylan in deze zomeredities van Donderslag. Je luistert nog naar Radio 501 tot bieruur. Wij zijn bij u tot bieruur met Donderslag. got no time for you right now. Don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please. she's here. Please don't come near, just stay away. I let you know when she's come home until that day.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 Donderslag met Rogier van Diesveld. deze donderslag is het weer tijd voor de Eagles. Die kunnen niet ontbreken tijdens deze zomeredities uit het zuiden van Amerika. De Eagles, Midnight Flyer heet het nummer en dat is genoemd naar een locomotief die die naam droeg. Midnight Flyer. face of Thousands of visitors agree. London is the greatest city in the world. Hey, this is your host, Naomi. I'd like to show you the top 10 attractions of London. Number 10, St. Paul's Cathedral. The seat of the Bishop of London today, five churches have been built here, with the first one in the 7th century. Number 9, Trafalgar Square. A famous square in central London, at the center is Nelson Square, surrounded by fountains. Number 8. The Double Decker Bus. Take a ride in this London icon, a great way to tour the city. Number 7. The Thames River Cruise. Experience the city by water. Many of London's attractions are visible from the cruise. Number 6. Covent Garden, literally a vegetable garden in the Middle Ages, today it's a hub of restaurants, pubs, and shops. Number 5. Tower of London. Built over 900 years ago, it is a historic landmark. Take a guided tour and learn about its many secrets. Number 4. London Bridge, one of the world's most famous bridges. Constructed in 1894, it is an engineering marvel. Number 3. Houses of Parliament. Also known as Westminster Palace, it is the seat of London's House of Lords and House of Commons. Number 2. Buckingham Palace. This is the residence of the British monarch. Changing of the guard is not to be missed. Number 1. London Eye. Created for the Millennium Celebration, one of the world's largest Ferris wheels is a sight to behold. See you next time. tell you something about myself. Would you ride with me? Oh. it silently. Oh, and when you fall asleep, no words ever been said. Do you follow me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh. you don't know where, no. Cause it's time to tell you something about myself. Are you tired of me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Are you tired of me? Oh. deze week eh, tot vrijdagavond 9 uur Ride With Me van Tommy Gun.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 Als ze passeren, worden Al ben je zielig. un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'azur sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et qui à l'encre d'un vieux silo au bord de l'eau je qui est mot rien qu'un oiseau qui me surveille je pense à toi bon baiser de Marseille je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid l'homme se bat pour gagner sa vitesse, Où le soins au crédit on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. Allez, je t'ai qui un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu l'aveugle. Si tu pouvais tout lâcher je pakt in de zeeën te au op de correga. Het eerste uur van deze laatste zomer, de editie van Donderslag, zit er alweer op. En ik ben er nog tot bieruur voor jullie. En ik heb nog muziek en informatie over Londen. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En ik heb het in het eerste uur al meegedeeld. Eh, wat gaan we eten? En eh, de donderslag muziekagenda zijn vandaag niet in het programma. En die komen weer terug in september naar de zomeredities van Donderslag. We hebben het vandaag over Londen. Dat is de stad van vandaag. En daarover komt allerlei muziek langs. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag zomereditie van 30 augustus. Met mijn persoonlijke favoriete zomerrit van 2012. En die is eh, van Masu T en heet Bon de Marseille. Ik zeg het geloof ik fout, het is Morsu T en heet Bon de Marseille. Zo, dan heb ik het goed gezegd. En de donderdisc die moet nog heel even wachten en die komt zo aan de beurt. Eerst gaan we naar onze stad van vandaag en dat is nog steeds Londen, ook dit uur.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 De disk. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. You Don't Know van Lefty Soul Connection. De Donderdisc. meer hetzelfde zijn. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Hello, my name is Maurizio. I'm the chef concierge at the Intercontinental London Park Lane. London, the grand resonance of its very name suggests history and grandeur. Today I'm gonna take you on an insider tour of my favorite sites that this beautiful city has to offer. Come on, let's go! Shepherd's Market is a small square and piazza developed in 1735 by Edward Shepherd this little enclave is only about three minutes walking from the hotel and it's known for the intimate little restaurant, chic boutiques and impressive Victorian pubs. Right next to the hotel, there is the world-famous Hyde Park, when you can go and take a break from the hustle and bustle of the city. In front of Hyde Park, there is Hapsley House. It houses a great collection of art and paintings, from Velázquez to Goya to the Dutch masters. On any given day, take a walk in Hyde Park to the Orangery, located by the Kensington Palace, where you can experience afternoon tea at its best. You can taste the cuisines from every part of the world in London, and here are some of my favorites. If you fancy some Italian food, you don't have to travel far. Theo Randall at Intercontinental London Park Lane is an award winning restaurant offering one of the best Italian food in town. Parola d'Italiano, trust my word as an Italian. We get wonderful uh, fish from Scotland, vegetables from Verona Market, British farms as well. You know, really wonderful uh, ingredients that you just, you know, you can just look at them and you, they inspire you. I mean, cooking is all about inspiring. Whenever I crave for good Lebanese uh, food, my favorite restaurant is Alhambra, located right in the heart of uh, Shepherd's Market, where you can taste the best meze in town. Mm. Excellent. Cocoon is another favorite of mine, offering fusion Pan-Asian food. Its menu is full of very inventive dishes, Thank you. The signature dish here at Cocoon is uh, baked sea bream, which is a uh, sea bass fillet, pan fried and then baked. London has a lot to offer to shoppers, from exclusive boutiques to big department stores. But if you're looking for great UK brands, the place to go is German Street. TM Lewin is a shirt maker on German Street proud of its history and its progressively classical style. Just down the street from TM Lewin, there is another classical English brand, Crockett & Jones. Here at Crockett & Jones, we're very proud of our history. Uh, we have a heritage of making shoes in Northampton uh, going back to 1879. Asprey is a well-respected luxury goods house on Bond Street. As you wander around the four stories Victorian building, you will find antiques, porcelain, leather goods, crystal, clocks, and an impressive collection of jewelry and accessories. Asprey's is uh, an amazing institution. It was uh, started in 1781 by the Asprey family. Um, I like to think of Asprey's as somewhere where anybody can shop. Everyone knows that Harrods is a great shopping destination, but if you're looking for that something extra special, personal shopping experience is the way to go. By appointment, the ultimate personal shopping experience here at Harrods. Whether you're shopping for fashion, home, or a special occasion, our personal shoppers can help you identify that piece. There are so many things you can experience in London. Here are some of my recommendations. The Royal Albert Hall is more than just a classical music venue. Uh, we host rock and pop events from well-established names to up-and-coming bands. We also host sporting events, including a tennis series which takes place every year. We're home to Cirque du Soleil, and we also turn the hall into the largest dining room in London on occasions. One of the many rewarding things you can do in London is to take one of London Walks tour. You can explore London's history and secrets of the past. We do over 140 different walks a week around London. You're going to see things that you wouldn't normally find. The guides will also tell you stories. They're all historians or actors or fully qualified guides. Records show that this building has been a pub since 1730. A pint of your English bitter, please. In the back street of Mayfair, there is a lovely local English pub called the Punch Bowl. Here you can have great fish and chips in a traditional surrounding. Cheers. Cheers. I hope you enjoy my tour. London has a lot more to offer, so please come and see us at the concierge desk and we will open the doors of this wonderful city. See you soon! op Radio 501. Radio 501. Is Radio 501. 501. Hier is Robert Crabier van zijn laatste album. Side Dish. Het album is net uit. Ga naar de winkel, kopen, want het is een mooi album. word is stewing. dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit Is Radio 501. There are 9 million people in a city full of historical landmarks, many of which can be viewed from a cruise on the River Thames. Westminster Abbey has been used for all the coronations since the year 1308. The Houses of Parliament, Big Ben, the Egyptian obelisk, and Buckingham Palace continue to be on every tourist's itinerary. There is a fascination with Kensington Palace, where flowers are still placed for the late Princess Diana. Harrods is a famous department store with price tags just as fancy. Double decker buses and bright red phone booths are the city's trademarks. Memorabilia of the royal family is everywhere, including the recognizable uniform of the Horse Guards. There are many popular meeting points in London, but none more so than Piccadilly Circus, a dynamic area of people, traffic, color, and noise. Artists and buskers share center stage, hoping to be the next discovery. London comes alive at night when it seems that every tourist in the country is looking for action. There is free entertainment in pedestrian areas and the best in live theatre. Some restaurants offer a memorable view of London Bridge against a romantic midnight sky. Ja, en dan is het er weer tijd voor muziek, ook uit Engeland. Elio Pace, Lazy Days. Het is weer tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Rikaar hier in Donderslag deze middag. de laatste zomereditie van 2012, de laatste donderslag van augustus 2012. Hartelijk welkom terug in het tweede uur in de platenkeuze. dankjewel. Ja, ja, ja. Eh, we gaan het weer doen, hè? Ja, fabuleuze nou platenkeuze. de zomer afgelopen nu? De zomer is afgelopen, hoor. Oh. Ja, de, de meteorologische zomer is al lang al afgelopen dat we een nazomer krijgen. ja, ja, we krijgen nog een nazomer eh, de, in, donderslag. Oké. ik weet niet of de KNMI er aan doet hoor, aan, aan de ik nazomer. Ik heb donderslagen gehad trouwens deze zomer, oh, ja. dat betreft. Maar eh, ja. je weet het inmiddels hè? Hey, eh, weet ik inmiddels. Welk het is? Ja, het is een groep of een soloartiest. Ja, uit 1972, 1976, 1978, 1983. Oké, dan zeg ik Hengelbert Humperdink. Ja, helemaal fout. Helemaal fout. Ja, je gaat oh. niet naar eh, de volgende ronde. Eh, jammer. Dus je ik krijgt ook eh, niet langs af. Dus ik, ik ga niet door voor de koelkast. Je zit niet eens in de buurt, man. Sure. Je bent, je, je... Ehm, nou, doe ik er nog eentje. Rod Stewart. Nee. Ben je niet? Welke gaan we dan? Het is een groep hoor. Oh, het is een groep. Oh, sorry, ik dacht een soloartiest. Nou, dan moet ik dus wat groepen opnoemen. Uh, ja, maar je raadt het niet. Ik kom, je zit compleet in de verkeerde hoek, man. Ja, het is wel uit die tijdspanne, dus dan zeg ik bijvoorbeeld... Ja, eh, een eh, heel ander soort muziek. De Kings, uh, Small, ander soort Small Faces. Ik heb er trouwens, ze hebben nog een heleboel LP's gemaakt. Ja? Maar ik, ik heb er nog nooit meer van gehoord. Oh. In, uh, in het nieuws of in een top 40 of zo. Oh, Alleen dit ene nummer. Electric Light ook. Eh, oh, het is een eindagvlieg. Eh, ja, volgens mij wel, maar... Een One Hit Wonder. Ze maken wel, ze hebben wel veel LP's gemaakt. maar dus volgens mij maken ze nog steeds muziek. Ga het maar verklappen dan, want ik, ik kom er niet helemaal uit. Dit is trouwens een single, hè? Ja, dit is een single. Ik kom niet van een LP af, dit is een single. Ja, in die tijd werden ze dan niet op LP uitgebracht. Alleen op de, de rarities of de best of. Maar als die er niet zijn, dan eh, is het alleen een single. Nou, ja, zeg maar. Het is van uh, Hawkwind. Van? Hawkwind. Hawkwind. Is dat, is dat wel een Engelse groep? Ja. Hawkwind. Hebben we daar niet al eens een keer iets van gedraaid? Uh, dat kan. Dat komt mij een beetje bekend voor, die naam. Oh ja? Ja. Nou, let op. Ik ga even, want ik heb een een eh, functie, dat heet Ctrl-F. Ja. Hawkwind. Ctrl-F op je Windows-PC? Ja. Heel leuk. een Hawk Windows-PC. Oh ja. Hebben wij eh, voor het eerst in de uitzending op 30 augustus 2012. Dus eerder hebben we hem niet gedraaid? Ik eh, niet. Ja, misschien wel. Ja, ik misschien wel, ja. Uh, Hawkwind, wat kun je er nog meer over vertellen? Want... Uh niks. Wie, wie spelen daarin mee? Is dat bekend? Ik heb flauw idee. Ik kan er niks over vinden. Oh? Rockwind, het is een, ik alleen maar UK groep. Meer niet? Nee. Oh, dat is vreemd. Maar ze hebben heel veel LP's gemaakt, want ik heb heel veel LP's van eh. Eh, staat er op die LP's daar niet, die erin meespelen? Ja, maar die heb ik niet onder de hand bij liggen. Want die heb ik niet, die zijn fysiek en ik heb, eh, hier zit ik achter een, een console. Een console? Ja, dat klinkt heel erg Italiaans, console vertel, zullen we maar aankondigen? Want eh, je weet het toch niet zo... is een hele grote, gigantische 60 eh, dus, eh, <laughs> jaren hit uit 1972. Dus, 60 hit uit 1972. Klinkt goed. ga jij me aankondigen voor de luisteraars? En dan, ik zie uh, Anne staat op de zwaai, dat hij klaar staat. Die staat te wijzen naar mijn scherm. mag jij me aankondigen? Nou, luisteraars, nog één keer Going Back in Time on the Sound of the Nation. Ah, we gaan luisteren naar Silver Machine en het wordt gespeeld door Hawkwind. Oké, zie je volgende week. Dag. Cerveja.rubrica. Stichting Hulp met Femke. Ja. Ja. Mhm. Nee hoor, dat is tegen difterie. Dat heb ik, ja. Nee, dat, moet je, dat zijn gewoon injecties. Mhm. Ten zuiden van Brighton. In die landen geldt natuurlijk wel dat je je laat in ja. voor ja. Ja. Zeker. en bed and breakfast, ja dat klopt. Je hebt je... Ja. Mm Ham and eggs. Mhm. Nee, dat is het. Ja. Gastritis, we hebben Nee, dat snap ik, ham and eggs, ja dat is daar heel... Mm -hmm. Ja hoor. Wat zegt u? Als er vragen zijn, dan bel je maar even. Ik nee, natuurlijk. ja. ja. Goed, nee. Zo. Ja. Snap ik, ja, natuurlijk. Nee, luister. U, krijgt, u krijgt gewoon bij het ontbijt helemaal niks. Ja. Mm -hmm. eggs. niks. Dat is gewoon een... Ja. Ja. Ja. Helemaal eggs. Dat is gewoon een gerecht met eieren. En hoe lang geleden is dat precies? Ja. Twee dagen als u nu buiten de deur een broodje gaat kopen of zoiets, dan gaat u alleen maar uzelf op kosten jagen. Want u krijgt gewoon helemaal niks. Ja, natuurlijk, begrijp ik, begrijp ik heel goed. Nee, niet. Mhm. Ik zal u nog één keer zeggen wat u niet krijgt. U krijgt niet helemaal niks. U krijgt wel mm niks. Dat is met ham. Ham. Helemaal niks. Nee. U gaat gewoon maar aan de ontbijttafel zitten en dan zult u zelf zien of u helemaal niks krijgt, dan wel helemaal niks. Ja, een ogenblikje. Maar dan moet je nou eens even luisteren. Ik heb iemand aan de lijn hier met werkelijk intelligentie 0.001. En meneer zit in een bed and breakfast in de buurt van Brighton, Engeland. Brighton, ja. Ah, mhm. Hij vraagt, wat krijgen wij voor ontbijt? Mhm. En als antwoord krijgt hij natuurlijk Hamanaks. Maar ik kan hem niet uitleggen. Ik kan hem met, met, met geen godsvermogen bij zijn verstand brengen... dat hij gewoon een typisch bord ham and eggs krijgt. Hij krijgt ham and eggs, zeg ik tegen hem. Dan zegt hij, ja, maar ik wil wat eten. Ik wil ontbijten, zegt hij. Ja, maar dat is toch ham en eieren? Ik wil niet helemaal niks, Ik wil ontbijten, roept hij de ja, Ja, maar dat is in het Engels ham en eieren. Ham en eieren. Ja. Maar wat moet ik dan tegen hem zeggen om het duidelijk te maken? daar heeft hij natuurlijk niks aan. Want als hij gaat zeggen tegen dat Engelse personeel... ik wil ham en eieren, die verstaan dat niet. Nee. nee. Dan moet hij, ja... Nou ja, dan zou hij misschien... Hij zou misschien zelfs... nou, als hij nou gewoon tegen het personeel zegt... Uh, wat wilt u voor ontbijt? Dat hij dan zegt... helemaal niks. Dat hij, dat hij dan waarschijnlijk krijgt wat hij wil. Precies, helemaal niks. Ja misschien een omweggetje. Maar... Dat is een goede Elda. Ja, ik had hem ook al. Dan ga ik Ja, meneer. Bent u daar nog? Wij hebben de oplossing inmiddels gevonden hoor. U gaat gewoon morgenochtend naar de ontbijtzaal. U gaat daar aan tafel zitten. En u bestelt helemaal Echt helemaal Moet u eens kijken wat u krijgt. Precies. Nee. Dat snap ik ook wel dat u Natuurlijk snap ik ook wel dat u wilt ontbijten. Dit is alleen wat wij u voorlopig aan kunnen raden. Om helemaal niks te bestellen. Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Niks. Helemaal niks. Goedemiddag. Zou dat zo Mensen die luisteren, daar ga je blijven uitleggen. Gaan uitleggen. Dus je, je, kan twintig keer, je kan twintig keer zeggen, helemaal niks, u krijgt helemaal niks, u krijgt helemaal niks. En ze blijven maar zeggen, dan krijg ik toch helemaal niks, helemaal niks, helemaal niks.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 Tijd voor de Radio 501 Flashback. Dit is Immigration Man van Graham Nash en David Crosby. En het komt van het gelijknamige album uit 1972. I was at the immigration scene Shining and feeling clean Could it be a sin? I got stopped by the immigration man He said he doesn't know if he can Ocean Man. Can I cross the line and break? I can stay another day? Let me in, Immigration Man. I won't tow your line today. I can't see it anyway. Hey. with his immigration face, giving me a paper chase. But the sun was coming, cause all at once it looked into my space, stamped a note. won't toe your line today. I can't see it anyway. Here I am with my immigration form. It's big enough to keep me warm when the cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out, watch out for the man. Anywhere you're going. Salvation Man. Can I cross the line and pray? Take your fingers from the tray. Je loopt hier maar als een plotte mayonaise met slasausbenen of er niks aan de hand is over de camping. Ik snap het niet. En dit is helemaal niet leuk voor <laughs> de camping. Kom nou, niet bij jou. Anders zitten, dat heb ik Wat? Wat? Uit, uit om jou, die lacht maar Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Nou wordt het toch nog gezellig, we hebben barbecue. Mmm, zo lekker. Hoe zorg ik nou dat ik hygiënisch en dus veilig barbecue? Nou, dat doe ik door in ieder geval de vis, de kip en het vlees gescheiden op een bordje te leggen. Nooit bij elkaar. Dit om kruisbesmetting te voorkomen. Dek vooral ook je vis en je vlees af met een foliepapiertje tegen de zon. En het allerbelangrijkste is dat je je vlees, je vis of je kip op het allerlaatste moment uit de koeling haalt. Nou, zorg er ook voor dat als je kip gebakken is, dat je het niet teruglegt op het bord of de schaal waarop de rauwe kip gelegen heeft. En dit is helemaal niet leuk voor de camping. Nou, grill ik nou een forel op de barbecue? En hoe kan ik hem nou een lekkere rooksmaak geven? Nou, daar hebben we wel wat voorbereiding voor nodig stukje citroen, een cederhouten plankje, van tevoren al nat gemaakt in het water. En natuurlijk het allerbelangrijkste, een lekkere verse forel. Nou, die forel die leg ik op het cederhouten plankje. En dan snij ik even mijn citroen in een paar dunne schijfjes. En die stop ik eigenlijk onder de huid van de forel. En dat doe ik om hier de huid wat dikker te maken. Ook natuurlijk om een klein beetje smaak eraan te geven. Maar nu wordt de forel even dik. Dus alle tweede kanten, zowel zijn ruggengraat als zijn buik, zijn nu even dik en garen dus dan ook even lang. Nou, nou zet ik de forel met het plankje op het hete gedeelte, dus direct op de briketten, op de barbecue, op het hete gedeelte. Dus we hebben hem hoog opgestookt. Vervolgens gaat de briketten zorgen ervoor dat de onderkant van het plankje gaat verbranden. De rook die trekt vervolgens in de door de barbecue, hè, want ik doe door de deksel dicht, en genereert dus een hete luchtoven met rook. Nou, ik denk dat we hem ongeveer een kwartiertje hooguit 20 minuten, maar dat moeten we zo even testen. En dan, eh, nou, dan hebben we volgens mij een eh, super lekkere forel. Nou, we zijn nu ongeveer een eh, kwartiertje verder op, nou kijk even, dat kan ik precies zien, op 160, 170 graden. Niet al te heet en och, kijk eens jongens, heerlijk. Hoe kan ik nou zien dat die forel gaar is? Nou, ik druk even op zijn huid en dan voel ik dat de huid van het vlees loslaat dat daar wat ruimte tussen zit. Nou, dan is die over het algemeen al goed. En ik kan natuurlijk van binnen even stiekem kijken. Nou, dan ziet hij er prima uit. Ik ga hem er nu van afhalen met plankje en al. De onderkant van het plankje is nu zeg maar helemaal verbrand. En het bovenkant van het plankje is als het ware nog helemaal egaal en goed. Zo, nou dat gaan we nou proeven. Kijk eens aan. Hij snijdt nu de vis eigenlijk over de graad. Nou, kop er even af. Eens kijken in hoeverre we deze forel nu lekker... Ach jongens, kijk eens. Dit is precies zoals we hem hebben willen. Even voorzichtig met de graadjes. We eens even kijken in hoeverre dit gelukt is. je proeft ook echt het zederhout. En eigenlijk hoef je er verder niets meer aan toe te voegen.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 Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah. Van Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht. Echt. Opgelucht. Ja. Jammer, maar de bezoektijd is voorbij. Het is alweer bijna 4 uur op deze donderslag de laatste zomereditie van Donderslag. En ik ga zo afsluiten, maar mijn vriendelijke collega's zijn er vandaag voor jullie tot spookuur. <laughs> En mijn collega's kun je net zoals eh, mijn eh, programma ook op de vakantiebestemming en de camping horen natuurlijk. Voor als je nog onderweg bent ergens op vakantie. Je kunt mij weer de hele week e-mailen en dat kan ook vanaf de camping. Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogierradio En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur. Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl.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 En ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert eh, via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover deze huishoudelijke mededelingen. Dit was de laatste zomereditie en vanaf volgende week gaan we nazomeren in donderslag in de maand september. Alle collega's en ook mijn redactieteam bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 30 augustus. En de luisteraars thuis en op de vakantiebestemming allemaal bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer een leuke radiomiddag en ik hoop jullie ook. En we gaan zo overschakelen naar Lucien Greefkes. En hij staat in de startblokken met zijn gezellige programma Afternoons. Met daarin de rubriek De platenkast van. En ja, eh, nu ook vandaag weer de vraag... Wie zal vandaag zijn of haar plaatkast bij Lucien in de studio binnendragen? Ja, dat is altijd weer even een vraagje. En dat gaat Lucien straks allemaal beantwoorden.